Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Pas op met fitnesspoedertjes en andere supplementen met creatine en cafeïne... die je workout in de sportschool een boost moeten geven. Op social media worden die flink gepromoot door influencers... maar volgens de dopingautoriteit kan het spul best gevaarlijk zijn. Verslaggever Danny Simons vraagt in Utrecht bij een sportschool... of mensen die workoutpillen nemen. Ja, is vroeg in de ochtend en het maakt me wel echt even alert en wakker. Dus ik heb wel het idee dat ik meer haal uit mijn workout. Ik let normaal gesproken op mijn voeding. En ik denk dat ik daar voldoende uit kan halen, zodat ik pre-workout niet nodig heb. Toevallig eh, deze week uh, een beetje gekeken naar creatine om te kijken om dat misschien te gebruiken. En weet je wat erin zit? Ik heb nog niet eh, precies een idee wat erin zit. Nou, er zouden verboden stoffen in kunnen zitten die onder de dopingwet vallen... en in het ergste geval voor hartproblemen en beroertes kunnen zorgen. Criminelen zoeken steeds actiever naar corrupte ambtenaren. Daarvoor waarschuwt de baas van de recherche in NRC. Volgens hem beseffen gemeenten vaak niet hoe interessant informatie is... zoals persoonsgegevens of kentekens. De baas van de Rijksrecherche wil dat beter wordt gecheckt wie welke info opzoekt... zodat lekkende ambtenaren makkelijker op te sporen zijn. De honderden dode meeuwen die sinds vorige week zondag in het Zwarte Meer en het Veluwe Meer bij Flevoland zijn gevonden... zijn inderdaad doodgegaan aan de vogelgriep. Het gaat om een zeer besmettelijke variant van het virus. Alle vogels worden opgeruimd. En de Waddeneilanden zijn de laatste jaren zo populair geworden bij mensen uit de Randstad... dat burgemeesters en inwoners zich zorgen maken. Door al die rijke lui is er weinig meer over voor de eilanders zelf. Dat zegt de burgemeester van Schiermonnikoog. Huizen worden opgekocht, eh, koophuizen worden soms met ja, tonnen worden overboden. En het toch lastig is eh, voor zeg maar, eh, mensen die wonen, werken en leven op Schiermonnikoog... om daar nog een eigen huis te krijgen. Ook vinden ze het vervelend dat Vlieland soms Vlibiza wordt genoemd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima komen vandaag op bezoek op de Wadden om daarover te praten. En het weer nog. In de oostelijke helft van het land is het droog. Verder overal grijs en veel buien. Uiteindelijk gaat het bijna overal regenen bij een graad of 15. Als het even droog is, dan kan het 18 graden worden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam heb je nu een half uur vertraging tussen Blarikum en Knoop het Watergraafsmeer 19 kilometer. Ook een half uur extra op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen Maarsen en Knoop het Amstel. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam een half uur vertraging tussen Leidschendam en Nieuw-Vennep en 18 kilometer file. Op de A9 Alkmaar Amstelveen een kwartier vertraging bij Knoop het Rotterpolderplein. Op de A10 Koenplein de Nieuwe Meer bij Knoop het Amstel 11 kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. 20 minuten vertraging op de A27 Almere richting Gorkum tussen Hilversum en Knoopend lunetten 13 kilometer file.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 Ik ken het team, dit is een miljoenenbedrijf. Baby's niet binnen de scene. Wie werkt het hard, wie heeft die shit af verdiend? Wie brengt shit overseas? Champions League, wie doet die shit als Akeem? Yeah. Maar die ain't leeg like me. Yeah. ook een leeg like me. Let's go. Die mannen betalen de fee. Heb een digital dashboard. Mannen die trappen de lease, terwijl die lampen gesprek wordt. Ik heb stempels in mijn passport. Toch ook met op zonder passport. Plus ik niet de lukken met de hele motherfucking gang. Overal waar ik ga, kennen ze mijn naam. Zingen ze mijn naam al in mijn zaal een ballen van een jaar. En Shari geeft me hoop, blijf je favoriete rapper. Lijkt me rapper en een boel zijn. Overal waar je gaat, hoor je rollers over ons, ja.